Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de bomaanslag van vanmiddag op een café in Marrakesh is opgelopen tot 15. De doden zijn vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en nog vier andere buitenlanders. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Er zijn ook zo'n 20 gewonden. De Marokkaanse regering spreekt van een terroristische aanslag. De bom ontplofte rond lunchtijd in café Argana aan het centrale plein van Marrakesh, Gemma El Fna, dat populair is bij toeristen. De laatste grote terreuraanslag in Marokko was in 2003 in Casablanca. Toen kwamen 45 mensen om, onder wie 12 toeristen. De tientallen tornado's die over het zuiden van de Verenigde Staten razen zijn de dodelijkste in bijna 40 jaar. Volgens de laatste berichten zijn er zeker 246 doden gevallen, maar verwacht wordt dat het dodental verder zal stijgen. Het zwaarst getroffen is Alabama. Alleen al in deze staat kwamen meer dan 160 mensen om. Het stadje Tuscaloosa werd getroffen door een tornado met een doorsnee van zo'n anderhalve kilometer. Een miljoen mensen in Alabama zitten zonder stroom. De drie reactoren van een kerncentrale in de staat draaien nu op noodaggregaten. In verschillende staten is de noodtoestand uitgeroepen en president Obama heeft federale hulp toegezegd. In Roermond zijn zes bronzen kransen gestolen van het verzetsmonument in de stad. Ook een bronzen cijfer 5 van het opschrift 1940-1945 is weg. Het verzetsmonument in Roermond werd op 5 mei 1951 onthuld door prins Bernhard. En geldt als het officiële verzetsmonument van de provincie Limburg. Het is een eerbetoon aan de 22 Limburgse verzetsmensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Burgemeester Van Beers van Roermond is kwaad. Hij spreekt van hufterige streken aan de vooravond van de dodenherdenking. De gemeente overweegt om een beloning uit te loven voor het vinden van de dader. Het weer, vanavond nog hier en daar een bui. Vannacht droog met minima rond 8 graden. Morgen in het noorden vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking met kans op een bui.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 Vandaag op eh, deze donderdag. De donderdag, de 28 e 28 4 2011 alweer. Stem is ook niet helemaal eh, van wat het zijn moet. Maar dat heeft alles te maken met die hele vervelende lucht die er hangt. Het is droog, wel, weliswaar, maar één 1 op de 6 mensen heeft hooikoorts. Dan laat ik nou toevallig één van die zes zijn. Zodat ik met een wat ja, een strot zit eh, van hier tot, eh, tot aan de deur, denk ik. En we begonnen met eh, Gangster. Met No The eh, dat is een band eh, die eh, niet meer bestaat. Want vorig jaar is de band al ter ziele gegaan. Op het moment dat daar de eindexamen werd gedaan door een van de bandleden. Maar goed, waarschijnlijk hebben al die anderen toch een goed komen weten te zoeken. Dus sowieso mogen we niet klagen. Een van is terechtgekomen. Daar horen we straks nog even in dit programma meer over. Bij, het, bij de band Pound. En Pound komt uit IJmuiden, Beverwijk, zeg maar. Dus en dit eh, komt uit Amsterdam, IJmuiden. Dus wat dat er gaat, eh, zit het allemaal heel erg eh, dicht bij elkaar. Goed, deze alternatieve film. Ik begin nog maar eventjes solo. Ik weet verdraait niet of de ander nog gaat komen. Dus laten we dat nog maar eventjes gewoon fijn afwachten. In ieder geval gaan we gewoon fijn muziek draaien. Dat is één ding wat, wat zeker is. Wat ik wel weet is dat we in ieder geval de winnaars van de Rob Akda Award van 2010-2011 hebben klaarstaan. Hier zijn ze, de Red 17. Ah. There's a letter, it was green. zou zo wel eens een, eh, paar minuten extra kunnen duren, dit eh, hele verhaal. Maar dat doet het in ieder geval niet. Is uh, eh, Base A Night After This was dit. En de band zal op 5 mei te zien en te horen zijn op het uh, Jubilair bevrijdingspoppodium van Bevrijdingspop. Dan weet je dat ook weer. Daarvoor hoorde je de Red 17. Zij gaan de hoofdpodium, op het hoofdpodium staan en zij openen daar. Dus zeg maar voor het eh, provinciehuis. Waar eh, deze week toch ook wel het een en ander te doen was met een een of andere lezing. Die gehouden werd eh, door meneer Von den Dunk. Daar was het nodig over te doen geweest. Goed, de eerste twee hebben we er alweer gehad. En dat betekent dat we ook nog eens inderdaad een beetje gaan vooruitkijken op 5 mei. dat doen we zo dadelijk. Maar over BSNR nog. we hebben het programma trouwens nog opgenomen eh, van 17 april van de Muziek Boulevard. Dus mocht het een keer zo uitkomen, dan zullen we dit eh, jullie hier ook bij Alternative FM niet onthouden. Dus eh, dan betekent dat je dan een herhaling gaat horen van de Muziek Boulevard bij Alternative FM. Zo raar kan het lopen in een mensenleven. Maar dat geeft allemaal helemaal niks, denk ik zo. het is inmiddels al bijna tien voor half negen. Het zit tussen kwart over acht en tien voor half negen in gaan we eens even terug eh, naar de finale van vorig jaar bij de Rob Acta World. Toen hadden we een, eh, een band die eh, toch wel hele bijzondere muziek maakt. En dat doen ze onder andere met een computer. Maar goed, ik vind het nog steeds heel erg bijzonder. De mannen zijn er nog steeds, alleen de drummer is vervangen. Ik heb het over Wave Zero. is it's yours Can't you see? Selfish dreams, no contingency a car, tidal wave Second call, it's a hurricane A simple man has simple needs Help Mother Earth back on her feet Oh yeah, love suckers in your brain The choice is yours. Can't you see? Selfish dreams, no contingency. Wake up car, tidal wave. Second car, it's a hurricane. A simple man has simple needs. help Mother Earth, back on her feet. Oh, love suckers. Beetje een uh, noisy bandje, zou je bijna kunnen zeggen. Maar de jongens die hebben dus meegedaan in eh, de voorrondes van de Rob daar Award. Ik geloof zelfs in eh, voorronde nummer 1 of voorronde nummer 2. Daar wil ik eventjes vanaf zijn. Maar de credits hadden daar toch een aardig optreden weten neer te zetten. Alleen, zij redden het eh, niet. Eh, zij kwamen niet eh, in de finale terecht. Maar goed, dit is het resultaat wat ze hebben achtergelaten. Maar goed, we, we, zullen er ook niet al te lang bij stil blijven staan. Daarvoor Wave Zero met Secure the Shadow. Ehm, de heren zijn hier ook eh, ooit geweest. Hier in eh, de CFM studio hebben ze een, uh, een akoestische sessie gedaan, kan ik me nog herinneren. Zelf was ik er niet bij, maar in ieder geval was het zo geweest dat ze hier een wapenfeit hebben gehad. Dat van een tijdje terug alweer. Zandvoortse bands. Ja, ze zijn schaars, maar ze bestaan toch echt in ieder geval. Eh, er is er één die op dit moment actief is. En dat is zijn The Mutated Minds. Nou ga ik het toch weer eens proberen of het eh, lukt. Nou, ik laat het eigenlijk maar aan jou over. Zal lekker doen? ja. Want eh, de Mutated Minds hebben eh, ook wat eh, nummers gemaakt. Maar de, de beste nummers... Ik sprak Olivier van de Mutated Minds. En die zei, nou, als je dan toch bezig bent... She's in her own world bijvoorbeeld... is echt een van de nummers die heel goed gelukt is. Nou, laten we dat dan maar doen. I see you told me you loved me But all you did was play them and me Now I can't see this ending So I'll have to do something drastic My friends told me you love me But all you did was play them and me Now I can't see this ending So I'll have to do something drastic I'll when you're looking at me I see you in a better company I'll see it when you're laughing at me I see you in a better company Oh waren ze. Ja. Uh, Cross was dat. Toen ze hier eh, waren, ze zijn twee keer geweest. Oude opname dit. Ja, zo is een tijdje terug. Maar twee keer geweest. Eh, twee keer betekent ook dat er iets aanstaande is. Dat is ook waar. Want morgen mogen de heren een EP-presentatie gaan doen in het Patronaat Café. Dus mocht je zin hebben om te gaan kijken... Zeker doen. Uh, weet niet precies hoe laat het is, half acht. Maar ze zijn, eh, ze zijn dan eh, eh, te zien en te horen. En dan kan je ook de EP gewoon afnemen. En in tegenstelling tot eh, de bands eh, die eh, meegedaan hebben in 2008, 2009 en een hoop hebben aan een zwanenzang gehad, waaronder de winnaars van 2008, 2009, want John Doe's Revenge bestaat ook al niet meer. Er zijn er slechts nog twee, want One More Band heeft ook daar de zwanenzang al inmiddels beleefd. Ja, dan zijn er dus nog maar een paar over. En twee zijn er nog. Double Crossed. Uh, Double Cross is eh, nog overeind gebleven. En, jazeker, Ravolva is ook nog overeind gebleven. Dat zijn de enige twee waarvan ik weet dat ze nog bezig zijn. Ja, moet dan eventjes in de geschiedenis duiken van de bands eh, die meegedaan hebben in 2008. Maar er zijn er een aantal die zijn al afgevallen. Dus wat dat er gaat, mag je toch wel duidelijk van geluk spreken als je een band bent en je hebt het nog voor elkaar. Nou, zij hebben het eh, nog voor elkaar. Wie een band is, of wie welke een band zijn die het nog voor elkaar moeten hebben, is The Lost Noise. Ik kreeg op de finale van David een, uh, van The Lost Noise een, ehm, een demo in mijn handen gedrukt. Nou, eh, ik laat me helemaal verrassen. Dus even kijken, want eh, ik... We beginnen met nummer 1, toch? Ja, natuurlijk. Laten we eens even kijken wat zij eh, tot dusver hebben gemaakt. We hebben er al één hebben we er al gehad. Die hebben we ook al een paar keer hier al laten horen bij Alternative FM. Maar we willen nog wel weten hoe het is met de tweede demo die ze inmiddels hebben gemaakt. En hier is daar het resultaat van. Track 1 van demo nummer 2 van The Lost Noise. down the trees But they're not your enemies Can't you see for yourself It's getting out of hand Oh yeah, blood suckers In your breathing choice is yours. Can't you see? Selfish dreams, no contingency. a car, tidal wave. Second call, it's a hurricane. A simple man has simple needs. Help Mother Earth back on her feet. Oh yeah, love suckers in your brain. The choice is yours, can't you see? Selfish dreams, no contingency. Wake car, tidal wave. Second car, it's a hurricane. A simple man, a simple needs. help Mother Earth, back on her feet. Oh, yeah. lots of in your brain. Oh yeah, lots dat met Bloodsuckers. Uh, een van eh, de eerste bands die meedeed in de, de voorronde eh, van ehm, de Rob daar wordt. Volgens mij hebben we... ik, ik heb hem gedraaid of niet? Volgens mij hebben we hem nog niet gedraaid, denk ik. Toch, Marcus? Komt me niet heel bekend voor. nee. maar dat maakt niet uit. Dan hebben we hem... van Wave Zero weet ik zeker dat we hem wel gedraaid hebben. Want dat was de band die in de finale stond van 2010, nee, 2009, 2010. En dat was een finale gedenkwaardig, moet ik er eigenlijk bij zeggen. Want uh, het eh, kwaliteits element ontliep elkaar niet zoveel in, eh, op die dag. Nou was de eh, laatste finale was ook best episch dus. Nou ja, episch. Het was meer een, een beetje een popachtig gebeuren. Dat, dat vond ik wel. Maar ik denk dat Bevrijdingspop 2011 eh, eh, met eh, de Red 17 een wat toegankelijker band heeft dan <laughs> wat betreft 2010. Toen de mannen van Ethereal het Maar nou blijft natuurlijk hopen dat het s'morgens helemaal vol staat dan. Dat hopen we Dat gebeurt niet heel vaak. Nee, maar goed... in al, elk geval hebben ze dan ook nog het welbekende Jubilair podium. Daar ga ik naartoe, want ik wil toch wel eens even weten wat, wat zich daar afspeelt met Base Noir. En of ze inderdaad het publiek meekrijgen. Want dat, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. De Red 17, dat geloof ik, dat geloof ik wel. Dat, daar, daar, eh, daar ben ik wel niet zo bang voor. Die krijgen dat eh, toch wel eh, redelijk voor elkaar. Maar het gaat mij even om dat andere beentje wat we hier gehad hebben. Overigens betekent niet dat we stilzitten. 12 mei, dan krijgen we hier een band op bezoek. Dat heet Houses. Die zijn nog bezig met een uh, tuinonderhoud. Uh, nou ja, dan mogen ze dan hier op 12 mei mogen ze die voor proberen te decoreren op het gasthuisplaat, Plaat. Om het eh, maar zo te zeggen. En of ze, dat, eh, of ze daar ook in slagen, dat zullen we dan horen. Een band uit Haarlem waar ehm, Boy van Ooyen, eh, Double Cross speler bij, of ja, hij speelt bij Double Cross. Maar hij speelt ook bij Alpha Box. En Alpha Box, ik, ik weet niet of ze inmiddels alweer bezig zijn. Maar in ieder geval was het zelfs zo dat eh, ze de, de, toetsenman, of de drummer in ieder geval, een van de twee, die was eventjes met een sabbatical bezig. Die hebben vier maanden lang even niks gedaan. Overigens is het eh, niet alleen de, de, band van Boy van Ooyen, maar ook van Bas Leijen. Bas Leijen speelt bij We Cook We Fire, maar hij heeft ook deze band eh, bij zich. Net als Boy van Ooyen, die hiernaast uh, de Alphabox ook bij Double Cross speelt. Zo zie je maar weer dat eh, een aantal bandleden elkaar nog wel eens eh, tegenkomen. We gaan dus even nog terug in de tijd. Want Alpha Box, dat nummer, dat is ook alweer eigenlijk al wel een beetje belegen. Hier is Ja, hij is urban. Ja, en ze zijn ook een steltje in hem inderdaad. Het eh, brein, dat kwam uit de ruimte met Urban. Daarvoor hoorde je Cinder Shell met Alpha Box. We hebben nog eh, een paar minuten over. We gaan het denk ik nog net een beetje redden met eh, het laatste nummer wat we hebben klaarstaan. Dat is Rarely Alive, een Familiar Strangers.